Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Schuurt voor groenten die zijn besmet met de listeria-bacterie. De diepvrieserten van het merk Pingwin worden per direct uit de winkel gehaald bij supermarktketen MT. En de co-op stopt met de verkoop van gehaktschnitzels met 30% groente... omdat de mais daarin mogelijk is besmet met de listeria-bacterie. Gisteren waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor besmette diepvriesgroenten. President Trump heeft op een persconferentie gezegd dat hij geen kritiek heeft op de Britse premier May. En dat is een dag na zijn harde kritiek op haar Brexit-strategie. In een interview dreigde hij dat er geen vrijhandelsverdrag komt als de Britten te nauw verbonden blijven met de Europese Unie. Vandaag zei Trump dat hij heel goed met May kan opschieten. Er komt geen onderzoek naar het appartement in Scheveningen dat D66-leider Pechtold van een Canadese oud-diplomaat heeft gekregen. Zo'n 200 mensen hadden aangifte van omkoping gedaan tegen Pechtold. Volgens de procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn er geen aanwijzingen dat Pechtold zich heeft laten omkopen door de bevriende Canadees toen hij dat appartement accepteerde. Amnesty International is geschokt door het bericht dat politiemensen in een verpleeghuis een stroomstootwapen hebben gebruikt tegen een agressieve demente man van 73. Volgens Amnesty laat dat zien dat de politie de risico's van taseren niet serieus neemt. De politie gebruikte de taser om de man te kunnen boeien. Hij had een raam vernield en zichzelf verwond. Bij een poging in Kenia om 14 zeldzame zwarte neushoorns te verhuizen zijn zeven of acht dieren gestorven. De dieren werden vorige maand verplaatst van twee parken in het oosten van het land naar een nationaal park in het zuiden. Wat er is misgegaan wordt nog onderzocht. Een mogelijke doodsoorzaak die wordt genoemd is zoutvergiftiging door het water in het nieuwe neushoornverblijf.